12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die vanmiddag in Londen twee mensen neerstak... was enkele dagen geleden vrijgelaten uit de gevangenis. Dat melden Britse media. Hij zou zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf... en op een lijst van de Britse antiterreureenheid hebben gestaan. De dader werd vanmiddag door de politie doodgeschoten. Van de twee slachtoffers verkeert er één in levensgevaar. In Brussel is een vliegtuig geland met aan boord tientallen evacuees uit China, onder wie 15 Nederlanders. Ze zijn uit de stad Wuhan weggehaald vanwege het coronavirus. De Nederlanders zijn nu per bus onderweg naar de vliegbasis Eindhoven... waar ze zullen worden onderzocht op ziekteverschijnselen. Uit voorzorg moeten ze twee weken in quarantaine. Dat kan onder bepaalde voorwaarden in hun eigen huis. Bij een brand in een flat in Rotterdam zijn vanavond acht mensen gewond geraakt. Zeven mensen hebben rook ingeademd en één bewoner sprong in paniek van de tweede verdieping naar beneden. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. De brand brak uit in de kelder van het gebouw. De brandweer heeft de bewoners van de flat geëvacueerd. De NS weerspreekt een bericht van Forum voor Democratie-leider Baudet. Die meldde op sociale media dat twee vriendinnen van hem ernstig waren lastiggevallen in de trein door vier Marokkanen. Al snel vertelden getuigen dat het ging om NS-medewerkers in Burger... die plaatsbewijzen controleerden. En dat de vrouwen niet wilden meewerken aan die controle. De NS bevestigt deze lezing. Ajax heeft de topper tegen PSV met 1-0 gewonnen. De enige goal van de wedstrijd kwam voor rust van Quincy Promes... die later het veld verliet omdat hij last had van zijn hamstring. Ook Veldman en Babel moesten met blessures naar de kant. Door de overwinning van Ajax is de voorsprong op AZ weer drie punten. Het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen in de ochtend nog kans op een bui. Verder schijnt af en toe de zon en het wordt 10 graden. Dinsdag is het een paar graden kouder. Er vallen dan buien en er staat een stevige wind. De rest van de week is het overwegend droog met af en toe zon en een graad of 8.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 Volgende plaat is inderdaad voor Sisi. Moest even zoeken. Gebeurt, eh, gebeurt niet vaak, maar ook deze stond niet op alfabetische volgorde. Ik kan hem even niet zo snel pakken deze. Drive Me Insane van Airplay. Maar hier is hij dan voor jou, Sisi. van Airplay. Samen met uh, Troy the Wonder Boy Godwin. Die ook zo uh, zeldzame plaat Drive Me Insane. Speciaal voor CZ. Heerlijke funk inderdaad aan de bovenste plank. En dat volgende eh, geldt ook voor deze plaat. Dus ik kwam uit in 2016, toen hoorde ik hem. Maar hij kwam op een heel klein labeltje, werd hij uitgebracht. En ja, een oplage van eh, bijna niks. Dus er was haast niet aan te komen. Totdat inderdaad ik een platenzaak eh, binnenstapte deze week in eh, Birmingham. En die had er wel liggen. Ha! Nou, voor de eerste keer hier bij de Downtown Dance Show. Deze plaats van Frequency Your Touch. It's the way you talk to me, it's the way you care for me. I need your touch. It's the way you stare at me, it's the way you're there for me. I need your touch. Your touch means so much to me. I want your love, girl. Give me all you got, baby. Your touch. If I could be your man, I've got to get to where you are. Ooh, yeah. Think about how it could be. I for you and you for me. It sets my mind at ease. Living out our fantasies closer than can be. You make me feel complete. my league Jalil, and the Grandmaster D, and we are who do. Hi, this is Alexander O'Neill. My name is George Duke. This is Brother Africa Bambata of the Almighty Universal Zulu Nation. Hi. I'm Howard Hewitt. Hi, my name's Arthur Baker. Hi, everybody. I'm Melba Moore. I'm Lady E from Nucleus. Cosmo D. Hi, I'm Mary Davis. And I'm Abdul Raouz. And, and we're the SOS Band. Snoop D-O Double G. Hi, I'm Jody Watley, keeping the old school hip hop alive at Dance Radio Amsterdam. built to band. Shaka Zulu B-boy cold as iceberg voodoo. So fresh on the microphone. One, two. Freaks get you moving when they hear my rhyme rhythm. As I rumble the jungle with the spit of my rhyme venom. Gonna bend them. A new sneakers on the nolia pieces. The robot with the jumpsuit creases. Come see us. Spray painting up the groove city. Count solids with electricity. We get the fever for funk and clear the dance floor. Pocket full of party with the parachute pants for. It's a world tour. I'm in effect, y'all. Grown men asking about my bench press y'all. One of the best, y'all. Susie still move pretty. It makes you wonder the thunder. I break the groove city. City. Electric Groove City. Electric Top leg lock. The people do stay with the party, don't stop. Tick tock, lip lock. We never get in trouble if they never do talk. I am the rapper that they coast will be. Come with dope rhymes, super beats. If you need a man to call, you can make the man me. I got electricity. Roll to the rickety rickety roll. Rock, same rock to the rickety roll. Get a fresh starter jacket and a cocaine habit. Where we end up, nobody knows. Roll to the rickety rickety rock roll, saying Roll to the rickety rock. It's the real smooth talk about it's Cindy Lop I don't dig it, dig it, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. Future Talk got you to go live. Funky fresh front, back, side to side. Turntable spin to the groove, sunrise. While you shock the whole block with your cold ride. High voltage power line, transformer. With ghetto blast, stirring cardboard on the corner. Windmill, lightning, monsoon, stormer. Running fake MCs at the Groove City border. My job is soup, hot pursuit, bartender, another round. It won't be long till it all goes wrong and I ravish another town. I'm talking Jim, Duggan, skirt, shoving, partying to the max. Bring it 350 when you come to Groove City, cause the city of the city's a blast. City. oldschool uh, eh, electro met een eh, oldschool flavor van Smooth E. Oftewel Ellie Meltzer. Dat die werd gewaardeerd. Het blijkt ook wel dat deze man inderdaad samen mocht werken met eh, The Egyptian Lover. Maakt als het goed is in... Was 2013 of zoiets? Deze plaats Groove City. Er staat geen jaartal op het label geprint steeds vaker. Vind ik honds irritant. Ook met de oude platen. Dan eh, moet je het echt helemaal nazoeken wanneer die is uitgebracht. Maar goed. <laughs> Klinkt lekker in ieder geval. Even deze plaat. Speciaal voor Mug. Mass Order. on him. Uh. turn my back. echt helemaal uh, New Jack Swing. Het had een beetje een eh, soort garage house flavor. En dat kwam natuurlijk weer door de productie van, inderdaad... Teddy Douglas, Jay Steinar en Thomas Davis. Oftewel de Basement Boys. Die eh, heel veel garage house producties deden. En met deze plaat eigenlijk een beetje... ja, hun markt begonnen te verkennen. Maar het was ook een beetje de tijd waarin swing langzaam begon... of langzaam. Gewoon lekker borrelde, zeg maar. Even terug in de tijd. Iets verder terug althans. Een heerlijke plaat van Billy Griffin. Ik zat er van de week weer naar te luisteren. Ik denk, ah, heel veel herinneringen kwamen weer terug. Misschien ook bij jou, als je hem helemaal afhoort. Dit is uh, eh, Systematic, hier bij de Downtown Dance Show. 1983 eh, op de Dance Floors lekker met zijn plaat Serious. Deed hij twee jaar later nog even lekker over met eh, deze plaat Systematic. No commercials. It never stops. Never a bad song. And 100% free. Absolutely free. It can only be dance. Het al 1983, 84 de hoogtijdagen van de B-Boys. En inderdaad, in 83 kwam de eerste film uit. The Wild Style. En aangevolgd door onder andere Beat Street Breaking, Electric Boogaloo. Maar dit was eigenlijk een van de eerste b-boy films. Je de Grandmaster Cass en Chris Stein met The Wild Style Theme. turn on the fucking beats that used to play me. Everybody wants to be a DJ. A funny thing happened in New York streets. Rhymes were being said along with the beats. Now things are turned around and it appears to be everyone wants to rap or be an MC. hung in mansions or spacious halls, but on buses, trains, even the walls. Graffiti, ghetto art, or tagging your name, the artist's way of reaching for fame. Shunned by the public like a lightning storm, now recognized as a new art form. The combination of ballet and acrobatics practice is what makes you good at it. Turns, flips, spinning on the floor. B-boys against each other, competition is sure. We won't bore you with an explanation. Sit back and let us give you a demonstration. Touching and Breaking van Grandmaster Cass en Chris Stein. Inderdaad, eh, het thema van de film The Wild Style. Die uitkwam in 1983. Een van de vele b-boy films. Nog een half uur te gaan hier bij de Downtown Dance Show. Hoeveel plaatsen hebben we nog liggen hier? Eh? ik denk, nou, een stuk van drie gaan we voor redden nog. Vier met deze meegerekend. Neem ik je even mee naar 1983, naar het vierde album van Change. Het succesvolle, ja, disco van eh, Mauro Malavasi en Jacques Fred Peters. De LP This Is Your Time. Je gaat luisteren naar de titeltrack. Can bury deep album van Change, This Is Your Time uit 1983. Dat album inderdaad zonder Jocelyn Brown en uh, Fonzie Thornton en Luther Vandross. Maar wel met Lisa Fisher. En die maakte in datzelfde jaar onder de naam Xena haar eerste debuut in de electro... met die mooie plaat On The Upside. Maar dit was inderdaad Change. van 1983. Dan heb ik je van mee ehm, twee jaartjes verder met deze plaat. De volgende plaat van Steve Jerome. Die is eh, extra special. It's a special Steve Jerome. Extra Special in 1985. Op het Caliber label. En marketed and distributed by Precision Records and Tapes. Ja, dat hadden we nog toen, net Tapes. Extra Special. The club hit. Yes, and who are you? Well, you don't know me, but... But you're wasting my time. Okay, chaps, give me the bait. One, two, Electro van Kuiper. De ene laatste plaat van de Downtown Dance Show. Dit is Conceded. rock a party non-stop. Conceited. Hey baby, you wanna jump my party? dit uit 1987 en daarmee zijn we aanbeland bij de laatste plaat van de Downtown Dance Show. En het was even kiezen tussen twee platen. Tussen inderdaad Nice and Wild met Infatuation en deze van Jellybean, de Sidewalk Talk in de speciale Funhouse mix. En het is de laatste geworden. Dus Nice and Wild gaat mee naar volgende week zondag. En het is tijd voor Jellybean en de afsluiter van het weekend. Mag ik je bedanken voor het luisteren. Ik vond het gezellig lekker kunnen freaken. Ik hoop jij aan de andere kant ook. En eh, hopelijk eh, tot horen dan weer volgende week zondag. Ik zit me heel even af te vragen. Morgenavond, Benny. Ik heb je even niet live, maar zit je er morgenavond in met jouw programma? Want anders morgenavond vanaf 7 eh, uur, tussen 7 en 9, de BBB-show. Back on track. Houd in de gaten de website. Wat mij betreft, have fun.